Die raakte pas bij de tweede poging gewond. Toen had hij ook zijn vrouw en zoontje bij zich. Zij bleven ongedeerd. De dader kreeg niet alleen de celstraf van 25 jaar. Hij moet het slachtoffer ook een schadevergoeding betalen van ruim 92.000 euro. De politiebonden gaan weer actie voeren. Ze hebben het CAO-voorstel van minister Grapperhaus afgewezen. Die bood gisteren een loonsverhoging van 7% en meer invloed op de roosters. Maar de ACP zegt dat de bonden zwaar teleurgesteld zijn in het bod van Grapperhaus. Daarom komen er vanaf morgen nieuwe acties. De afgelopen weken schreven agenten al geen bonnen uit bij lichte verkeersovertredingen. Bij een natuurbrand in Nationaal Park de Hoge Veluwe is 4 hectare heide in vlammen opgegaan. De brand ontstond rond kwart voor één vanmiddag, mogelijk in een berm. De rook was in de wijde omgeving te zien. Twee uur later had de brandweer het vuur onder controle. Campings in de buurt zijn niet in gevaar geweest en het natuurpark hoefde ook niet te worden ontruimd. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is voorbij, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Sinds het begin van de uitbraak in april raakten 38 mensen besmet met het virus. 29 van hen overleefden dat niet. Om de uitbraak te bestrijden werd een experimenteel vaccin ingezet. De afgelopen 42 dagen zijn er geen nieuwe besmettingen met ebola geconstateerd. De politie heeft een 34-jarige man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij al anderhalf jaar s'nachts vrouwen lastig valt in het centrum van Woerden. De vrouwen werden aangerand of hij liet zijn geslachtsdeel zien. Hij wist met ze in contact te komen door de weg te vragen. De politie vraagt slachtoffers die zich nog niet gemeld hebben dat alsnog te doen. Het weer, het is de eerste landelijke tropische dag van deze zomer. In de beeld is de temperatuur opgelopen tot boven de 30 graden. Aan zee is het ongeveer 27 graden.